Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is wegbranden in de zon. Vandaag schijnt de zon al volop, morgen wordt het zelfs tropisch. In het zuiden kan het wel 35 graden worden en dus geldt in Brabant en Limburg code geel. Het wordt voor Pinkpop zelfs de heetste editie ooit. Daarom zijn de afgelopen dagen een hoop plekken gemaakt waar je water kan halen. Die vind je bij de toiletten. Eh, maar we hebben de drie grote stands van WML, Watermaatschappij Limburg. Vind je eentje vlak naar de ingang op het voorplein. Eentje aan eh, het grote veld en eentje op het noordterrein bij de roze tent. Er staan extra mensen en daar kun je ook met bekertjes terecht. En we hebben op het Noordterrein meer schaduwplekken eh, gecreëerd. De belangrijkste boodschap voor dit weekend is bij Pinkpop al jaren hetzelfde goed insmeren. Het kabinet grijpt in om de problemen met de opvang van asielzoekers op te lossen. Al maanden zit het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol. Asielzoekers moeten op stoelen en zelfs buiten in tenten slapen. Het kabinet noemt de opvang van asielzoekers vanaf nu een nationale crisis. Verslaggever Xander van der Wulp legt uit wat dat betekent. Het is een beetje een formele stap, maar toch wel een belangrijke stap. Want het betekent eh, eigenlijk simpelweg dat het kabinet dit probleem inmiddels zo groot vindt... dat ze er bijna dagelijks over moeten gaan vergaderen. En dat er ook een situatie ontstaat waarin het kabinet hele ingrijpende maatregelen... direct kan nemen en die ook kan opleggen aan gemeenten. Het kabinet kan gemeenten bijvoorbeeld dwingen om asielzoekers op te vangen. Het is een bijzondere dag voor prinses Amalia. Ze maakt de eerste tripje als prinses van Oranje. Ze gaat met haar ouders naar Oslo om daar de 18e verjaardag van de Noorse kroonprinses te vieren. Voor Amalia wordt het de eerste keer dat ze een tiara, dus een soort kroon, gaat dragen. En dat ding is nog best wel zwaar, weet deze royalty-deskundige. Toen de Zweedse koningin in 1976, geloof ik, een van haar eerste Nobelprijzen had... toen zette ze een diadeem op haar hoofd en halverwege de eh, ceremonie viel ze bijna flauw. En dat kwam dus omdat dat diadeem, dat was zo zwaar, al die stenen... dat was 1 centimeter diep in haar huid gedrukt. Dus het is prachtig om naar te kijken maar het is niet zo fijn om te dragen. Over een half uurtje wordt ze samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima in Oslo verwacht. Krijg nog het weer. Veel zon en warm dus. Het is aan 25 graden in het noorden tot dik 30 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB begint al behoorlijk druk te worden op de wegen in onze regio. Bij elkaar zo'n 75 kilometer file. vertraging door opruimwerkzaamheden op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij Den Hoever. 3 kilometer file daar. Half uur vertraging op de A10 Zuid. De buitenring. Twee rijstroken zijn er dicht bij knooppunt Amstel. Door een ongeluk is dat.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 Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra na de ministerraad. Hij noemt het voorstel goed in balans en verwacht dat de Tweede Kamer er omwille van de eenheid ook mee zal instemmen. Rusland zegt in Oekraïne zeker twaalf Nederlanders te hebben gedood. Die zouden als huurling voor het Oekraïense leger hebben gevochten. Waar de cijfers op zijn gebaseerd is niet duidelijk. Minister Dijkgraaf van Onderwijs trekt geld uit voor het hoger onderwijs. Er komen onder meer starters en stimuleringsbeurzen voor jonge onderzoekers. En er komt structureel geld voor praktijkgericht onderzoek en voor meer docenten. Over een periode van 10 jaar moet 5 miljard euro ter beschikking komen. Wetenschappers maken zich al langer zorgen over de dalende kwaliteit van het hoger onderwijs. Het weer vanavond nog lang warm.